Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bijna zes jaar na het neerhalen van vlucht MH17 is vandaag de eerste zitting van het strafproces. Drie Russen en één Oekraïner staan terecht, maar ze zijn niet aanwezig. In elk geval één van de verdachten stuurt wel Nederlandse advocaten. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de boekraket... die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces bij Schiphol gaat waarschijnlijk jaren duren. De wereldeconomie krijgt dit jaar een flinke klap door het coronavirus. Zelfs als het virus zich niet verder verspreidt, halveert de groei, verwacht de Rabobank. Wordt het een pandemie, dan blijft er nauwelijks groei over, zeggen de economen. In Italië gaat de economie zelfs krimpen, is de verwachting. Italië is na China het hardst getroffen door het virus. De verwachting is dat de prijs van olie vandaag naar een historisch dieptepunt zal zakken. Saoedi-Arabië is een prijzenoorlog begonnen met Rusland. De twee landen kunnen het niet eens worden over maatregelen om de impact van het coronavirus op de wereldeconomie op te vangen. Saoedi-Arabië heeft erom de olieprijs met ruim 20 laten dalen. De grootste prijsdaling sinds begin jaren 90. De OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, besloot dit week einde om minder olie op te pompen. Rusland, dat geen lid is, doet niet mee. Illegale hennepkwekerijen die de afgelopen jaar zijn opgerold... hebben bij elkaar zo'n 60 miljoen euro aan stroom gestolen. Dat is volgens Netbeheer Nederland iets meer dan het jaar ervoor. Energiediefstal is gevaarlijk... omdat kwekerijen vaak ondeskundig worden aangesloten. Het weer, nu en dan zon, een enkele bui en het wordt 9 of 10 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vrij veel wind en dan 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, staat file bij Den Hoever 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord 7 kilometer en daar is de vertraging ongeveer een kwartier.